Daarom kan de verhoging van de AOW en pensioenleeftijd niet eerder ingaan, zei Donner in het tv-programma Buitenhof. De Raad van State heeft kritiek op de in zijn ogen te langzame invoering van de verhoging van de AOW en de pensioenleeftijd. En ook uit de oppositie zijn kritische geluiden te horen. Maar Donner houdt voet bij stuk en ziet niets in een stapsgewijze invoering die veel eerder begint. Uit de koepelgevangenis in Arnhem is vanochtend vroeg een gevangene ontsnapt. De politie is een grote zoekactie gestart, onder meer met een helikopter. Die vloog een tijd over een aantal Arnhemse wijken die in de buurt van de koepelgevangenis liggen. Hoe de man is ontsnapt en of hij gevaarlijk is, wil de politie nog niet zeggen. De president van Somalië heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd in de strijd tegen extremistische islamitische strijdgroepen. President Sharif Ahmed wil daarmee voorkomen dat de extremisten de macht in het land overnemen. Hij waarschuwde voor aanslagen van Al-Qaeda als Somalië geen hulp van buitenaf krijgt. De premier van Somalië noemt de situatie erger dan in Afghanistan. Afgelopen donderdag vielen bij een aanslag op een hotel in Mogadishu 24 doden. De aanhang van natuur- en milieuorganisaties is dit jaar gedaald. Dat blijkt uit onderzoek van het VARA-radioprogramma Vroege Vogels. Grootste verliezer is Natuurmonumenten met 52.000 leden minder. Het Wereldnatuurfonds verloor 17.000 donateurs, maar staat nog e- steeds op de eerste plaats. Het aantal leden en donateurs van dierenbeschermingsorganisaties is dit jaar wel toegenomen. De Nederlandse hockeyster Naomi van As is verkozen tot beste speelster van 2009. Ze deelt de eerste plaats met de Argentijnse Luciana Aymar. Volgens de Wereldhockeybond is Van As de uitblinkster in het Nederlands elftal. Voor Van As is het de eerste keer dat ze is verkozen tot beste speelster van de wereld. Het weer regenachtig. In de loop van de middag klaart het van het zuidwesten uit op. De temperatuur ligt tussen de 9 en 11 graden.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 Like the deserts miss waren twee leden van, eh, van deze band. Everything But A Girl die in 1994 en eigenlijk na deze remix in 1995 wereldwijd een hele grote hit hadden. Met Missing. En ja, min of meer is eh, de band, ja ik zei al, uit twee personen. Tracy Thorn en Ben Watt, dat vormt uh, het duo. En het is allemaal opgericht in Hull havenplaats. Eh, mocht je ooit nog eens een keer met de veerboot vanuit Rotterdam vertrekken, komt hij aan in Hul. Daar uh, stamt Everything But A Girl vandaan. Uh, belangrijkste wapenfeit, zei ik al, was missing. Daarvoor George Benson. George Benson heeft hier in Zandvoort toch ook wel wat losgemaakt. Zeker bij een aantal radiopiraten, om het maar zo te zeggen toen CFM Zandvoort nog in de illegaliteit was. En het Delta Radio heette. En dan had je nog een paar van die zenders. Zoals Sonic Radio en Connection FM. Om maar even wat, eh, wat namen te noemen die bezig waren. En eh, in die periode stamt ook die single George Benson met Shiver veel gedraaid. Eh, George Benson gevraagd, uh, toch wel ook een beetje jazzmusicus. Hij heeft gestaan op North Sea Jazz Festival. Dat weet ik bijna wel zeker dat hij daar gestaan heeft. En het is een beetje apart. Het is misschien denk ik eigenlijk nog niet eens jazz. Het is meer een beetje een moderne variant daarvan. Dus dan weet je dat ook weer. We gaan weer eh, terug naar eh, de regionale muziek. Eh, vorige week heb ik deze single al een keer gedraaid, tenminste het nummer. en hij is toch, vind ik, zo verschrikkelijk waanzinnig mooi Kom uit Haarlem. We hebben op de uitmarkt gestaan van 2009, afgelopen jaar. Ik heb het over de Chef Special. En hier is Colors. Yo, check this out. It's the chef on the mic. You got him colors. I got him colors. Not as black and white like that, man. Not. my life with them Beats and rounds when I reach the skies. And I'm on my knees and cry when I ease the mind. And I'm leaving you behind and I'm screaming. Jesus Christ. Cause I can't read or write. I try to get a grip on this and make you trip on this. Try to make your hips can't resist the inch of it. I got a list of them things I need luck with. Trying to be me, be real, but what the fuck is? And darkness hits my lungs when I'm stuck with this shit that I'm stuck with. Stuff I got shit with. Fuck, I'm addicted. I can't resist it. The fall of the city. I'm in love with the rest in it. Incomplete when I miss to see that we all carry colors all to share with each other. I'ma be me and you can still be you, but we be so much more what we feeling to do. I hit it. Take a look at my painting, baby. It's all my tears, I got no shades on stage. I'm naked up here, and all them critics in line. Written some lies, but why they blind for my soul? When they think with their minds. But yo, hatred divides us. I'm digging in time. 1968, the night that the king died. I can't expect us to all think alike, but I like the idea that I think that we might. So give it a try if you're feeling my vibe, cause you all got your pain, and I'm giving your mind. Why criticize, ruin it, why you're doing it? Let your eyes ride through it, please lose your mind and do it. So Stone Park for so far. Silence can guide us, can mend broken hearts. Lose me on the surface, come and meet me underneath. Cause every word I drop is another falling under me. Take a look at my painting, baby. It's on me. Please look carefully. Take a look what I meant now, baby. It's on me. Please be careful, please. Take a look at my painting, baby. It's all I in ieder geval dat ik een heel leuk kerstcadeautje ga krijgen van het jaar. Van een van de verslaggevers van, eh, van Bloemendaal krijg ik die aangeboden. Jerk de Blauw. Eh, ik had begrepen dat er vorige week gewoon gevoetbald werd. Maar ja, als ik nu naar buiten kijk, denk ik dat er tenminste een eh, waterpolenwedstrijd straks gaat plaatsvinden. Maar Lena van der Haag straks tussen 2 en 5 in het programma Zondag in Kennemerland zal daar het een en ander over gaan vertellen. Welke wedstrijden eruit liggen en welke wedstrijden er gewoon doorgaan. Overigens waren dit de mannen van Chef Special. En Chef Special die hebben hier eh, een eh, week of twee terug... hebben ze hier eh, gewoon in de studio gestaan met een akoestische setting. En nog was het nog te veel geluid. Maar goed, dat maakt niet uit. Het was heel erg gezellig. En dit is zeg maar zoals ze normaal klinken. Het EP'tje is... 26 eh, november ten doop gehouden in het eh, patronaat. En eh, nu hebben wij daar gewoon de vruchten van in de vorm van datzelfde EP'tje. En denken, ja, daar gaan we toch gewoon lekker fijn mee aan de haal. zo werkt dat nou eenmaal. Een andere band, en dat is ook niet de eerste de beste, die, hebben we hier, die we hier gehad hebben. Waren de winnaars van 2009 in, ja, in het patronaat van de Rob Agda Award. En, normaal gesproken is eh, de muziek van John Doe's Revenge behoorlijk eh, nogal zwaar. Maar in de akoestische zitting klinkt het dus zo. dreams, but you don't know. zoals ze klonken. En in augustus, op een warme augustusdag, in, op een donderdagavond... toen hebben ze dit nummer eh, gespeeld. John Doe's Revenge, eh, hier in de studio bij ZFM Zandvoort. De winnaars overigens eh, van de Rob Akda Award. Aanstaande vrijdagavond is het dan weer zover. De tweede voorronde van de Rob Akda Award. Voor die mensen die heel graag willen kijken hoe dat gaat. waar bands zeg maar beginnen en waar het uiteindelijk op moet draaien is misschien een live optreden tijdens de bevrijdingspop op 5 mei 2010 in eh, de Halemerhout. Op het hoofdpodium wel te verstaan, want dan eh, mag de winnaars of de winnaar eh, mag daar dan staan. En dat is een beetje ook de inzet. dan vindt er dus weer een nieuwe aflevering van die voorronde plaats. de winnaars van de eerste voorronde waren Display. Daar zijn we mee bezig om die hier naar de studio te gaan te trekken. Dat gaat lukken. Dat kan ik je wel vertellen. Eh, we zijn ook bezig om eh, in ieder geval iets eh, te gaan doen dat ze ook in Zandvoort te horen zijn. Kom ik gelijk meteen op het bruggetje. Want in Zandvoort is er een plek waar dat misschien enigszins mogelijk is. En vrijdagavond om half negen zal op dezelfde plaats, of ja, op dezelfde tijdstip, dus iets anders worden gepresenteerd. Dat is een bandpresentatie van Joyce Meister. Wie is dat? Die heeft hier samen met mij ooit op een zaterdagmiddag een muziekboulevardprogramma gedaan. Maar heeft een band geformeerd. En zondag is de aftrap in de Joybar. Dus mocht je eh, dan toch geen keuze hebben maken en zeggen van nou dat er op Akda wordt is mij te veel. Ik ga lekker eh, eventjes eh, gewoon kijken hoe dat is. Nou kun je daar terecht. Het is onder zeg maar bij het stationsplein. Uh, muziek zal niet hard klinken. Ik heb het één keer meegemaakt met een optreden van One More Band daar. Nou, toen sprong spontaan de Bami uit eh, de pannen van eh, het wokrestaurant wat daarboven zit. Dat zal met de bandpresentatie van Joyce Meister waarschijnlijk toch niet gaan gebeuren. Dus het zal heel ingehouden zijn. Eigenlijk ook wat we net hebben kunnen horen bij John Doe's Revenge. Dat nummer dat was ook echt ingehouden. Het is net alsof je op het moment een leeuw zeg maar in, een, in, een, in een kooi in bedwang houdt. Zoiets. Eh, het, voelde als een domteur om dit nummer te mogen draaien. zoiets. Ehm, dit is toch weer iets heel anders. Eh, dan hebben we het over de Doors. De Doors, eh, zeer bekend van natuurlijk Jim Morrison. Jim Morrison, de poëet van de band. Maar hij had op een gegeven moment toch ook iets... zijn handjes laten vallen op een nummer van Kurt Weill En die hadden deze song ooit bedacht. En toen dacht Jim Morrison, dat kan ik ook. Hier is de Alabama Song. show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. whiskey bar. I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you we must die. little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. Show me the way to the next little girl. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For if we don't find the next little girl, I tell you we must die. I tell you we must die. I tell you, I tell you, I tell you, we must die. een van de opvolgers van uh, Love is a Battlefield was eh, dit nummer Invincible van Pat Benatar. Eh, echt een strot waar je u tegen zegt. Daarvoor, weet al niet meer wat ik daarvoor had gedraaid. Ah, de Doors waren dat met de Alabama Song. Die hadden we daarvoor nog zitten met het nummer wat Kurt Waal en Bertolt Brecht ooit min of meer bedacht had. Volgens mij was het uh, Koert Waal die het eh, bedacht had. Bertolt Brecht heeft eh, het geschreven. En Koert Waal heeft het geloof ik later nog een keer uitgevoerd. Exact weet ik het niet. Ja, hang me er niet aan op. Ik heb het ook niet allemaal paraat die, die kennis in mijn hoofd zitten. Dus laten we dat ook maar eventjes voor wat het is. Dat doen we ook met het showbiz nieuws voor deze week. Laten we ook maar voor het is. Het is toch regenachtig. Wat, wat, wat, wat zou er moeten gebeuren? Ik weet het eigenlijk ook niet. Eh, we gaan weer terug naar uh, ja, min of meer de regio. En eh, die hebben dus inderdaad gestaan in de eerste voorronde. Leuk demootje hebben ze in ieder geval op hun website staan. Moet hem wel mono afdraaien, dat wel. Maar waarschijnlijk gaan we daar verandering in brengen. Want zij komen zeker naar onze studio. En dan gaan ze in ieder geval een aantal nummers akoestisch spelen. Ik heb het over Liberty. desert, I've been through the snow. I've been places you'll never know. I've seen things, I've heard things you won't understand. If you do, oh babe, then I'm your man. your future, they ask you your goals. They claim they know how life will unfold, but trust me, my love, they don't have a clue. They don't know how well we're gonna do. I've been through the daylight and I've been through the night. I fell down, but now I'm alright. The birds say fly south and we go straight. But I know my compass is pointing your way. So open your eyes. soul. Let me take you out for a stroll. I won't take your money, I won't say a thing.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 Impassioned lovers wrestle as one. Lonely man cries for love and has none. New mother picks up and settles her son. Senior citizens wish they were young. Cold-hearted orb that rules the night removes the colors from our sight. Red is gray and yellow white, but we decide which is right and which is an illusion. En daar eindigde de song Nights in White Satin van ja, de Moody Blues. Uh, jaren 60 een hele grote hit eh, geweest. 67 werd het eh, nummer geschreven door Justin Hayward. En dat deed hij naar aanleiding van een, ja, min of meer een verjaardagscadeau of gewoon een cadeau. Dat vermeldt de historie niet helemaal. Maar hij schreef deze song toen hij uh, satijnen bedlakens cadeau kreeg. Dus toen bedacht hij deze song. En er bestaan een aantal versies eh, van eh, dit, deze mooie single. Het is een, een single zonder het orkest. Dan een klein beetje met het orkest. En op het album, en ik heb niet het album, maar ze hebben hem wel voor mij speciaal gemaakt een hele volledige versie met het orkest er helemaal op. En dan kan je toch ook wel bedenken van... hé, hey, het is soms ook nog klassiek wat er in de popmuziek wordt gedaan. Je zou tenminste denken van eh, we zitten bij Radio 4 of bij het eh, klassieke radioprogramma van Jacques Jongmans. Maar zo gek is het nou ook nog weer niet. We zitten gewoon nog steeds in de muziekboulevard van zondag 6 december. Sinterklaas is weg. De kerstman is gekomen. Straks eh, zal dat allemaal wel duidelijk gaan worden in de programmering ook van ZFM Zandvoort. Dan gaan de kaarsjes weer aan en dan worden we weer gewoon van, ja, een beetje wee van al die mooie kerstmuziek die er wordt gedraaid toch weer even terug naar eh, regionaal muziek. Ook zij hebben bij de eerste voorronde gestaan. We hebben het over eh, Vlucht 13. En Vlucht 13 heeft ook deze hele mooie song afgeleverd. Namelijk Lief. dat gold ook voor mij. Niemand die ik nodig had, maar jij. Je zoekt naar niets en wat dan blijkt. Je zoekt naar niets en jij. Je vindt het wel en tegelijk jij mij. Neem me hier vandaan dat ik je bieden kan. Wil je weg van hier, ik zal lief zijn. Als het ooit eens anders wordt, zal ik de eerste zijn. Maar voor nu, ik zal lief zijn. zal met mij. Je cirkelt rond en vindt een plek. Je weet nog niets, maar land. Stijg niet op, maar strand. Neem me van. zover vlucht 13. Mocht je ooit nog op die vlucht zitten, dan eh, kan je in ieder geval dit soort dingen verwachten. Ontstaan eh, zeg maar in een, eh, ja, een beetje een bui van wat moeten we nou bedenken als bandname. toen hadden ze bedacht van nou er is nooit een, een, een vlucht 13. Dat schijnt bijgeloof te zijn. Dus de jongens dachten van nou dan doen we wij onszelf zomaar zoiets. Eh, iets wat ik, eh, maar dan moet ik heel voorzichtig zijn. En ik hoop dat ik eh, dit gewoon kan afdraaien. Zonder dat er wat mensen met aanmelding, weet ik maar wat. Uh, klepperde ook in mijn mailbox. Ik vind het wel uh, moeite waard om dat ook even te draaien. Dus, dus Mirko en hou vast. muziek ligt gewoon op straat. Daarom heet het eh, programma ook gewoon de Muziek Boulevard. Eh, niks anders en niks minder. Eh, dit kwam gewoon binnen via de huis. Mirko Haarmans komt uit Amsterdam. Is een oude single al. ik ga eens eventjes erachteraan om hem in ieder geval ook hier vast te leggen voor, voor, het, voor de muziek die, die hij maakt. bijzonder is het wel zeker dat wat ik heb gezien, wat ik heb binnengekregen, hou vast, gaat over toch, als ik het heel goed interpreteer, over het leven eh, van man en vrouw die met elkaar trouwen. Het ontzettend naar, naar hun zin hebben. En vervolgens valt één weg en blijft de ander met een herinnering achter. Dat raakt. En dat raakt ook echt tot op het bot, moet ik erbij zeggen. Weer een meester in eh, de songs van drie minuten. Maar die komen toch echt uit de andere kant van, eh, van de wereld. Uit Australië. Ik heb het over nu, eh, de jongens eh, van eh, Tim, nee, en zijn aanverwante maatjes. The World Where I Live. Ik heb het over Crowded House. The World Where You Live. Nou, ik weet niet of er eh, vandaag gevoetbald wordt. Eh, kijk even naar de... Nou, ja, er wordt geknikt in ieder geval. Eh, er wordt gevoetbald straks. Bloemendaal speelt een wedstrijd. Ik denk met de bal tussen de tanden. wat zeg je, Len? half twee... Nou, je zit nu toch bij die microfoon drie, dus uit tegen Zwanenburg. En ze spelen omdat het een kunstgrasveld is. Oh, dus daar loopt het water niet bij weg. Hè? Nee. <laughs> dus straks eh, zondag in Kennemerland tussen 2 en 5. Eh, met eh, nog veel meer leuke dingen. Ik geloof ook iets met Marlene Scherps. Heb ik me laten vertellen. Dus zeker de moeite waard om te luisteren. Nou, Muziek Boulevard van deze zondag 6 december zit erop. Als je nog pakjes hebt die je kwijt wil, kan je terecht bij het Wapen van Zandvoort. Zijn de middels tot aan het nieuws van 2 uur. Picks up the rice in the church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people. Where do they all come from? All the lonely people. Where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care? All